van Linde met het NOS-journaal. Na een mesaanval in een Britse trein zijn tien passagiers gewond geraakt. Negen van hen zijn in levensgevaar. Het gebeurde gisteren in een trein die onderweg was naar Londen. Volgens getuigen werden passagiers willekeurig aangevallen en ontstond er paniek. Het is niet duidelijk hoeveel aanvallers er waren. De politie heeft twee mannen opgepakt. Over het motief van de verdachte is niets bekend. De Britse premier Starmer spreekt van een afschuwelijk incident en betuigt medeleven aan de slachtoffers. In de Italiaanse Alpen zijn bij de zoektocht naar de vermiste bergbeklimmers twee lichamen gevonden. Gisteren werd een groep van zeven Duitse toeristen overvallen door een lawine in Zuid-Tirol. Twee van hen hebben het overleefd, drie lichamen werden meteen geborgen. De zoektocht naar de overige twee werd gestaakt omdat het donker werd. Toen de hulpdiensten vanochtend verder gingen... werden de lichamen van een vader en dochter alsnog gevonden. Volgens de bergreddingsdienst was er gisteren geen extreem gevaar voor lawines. Mogelijk was hevige stuifsneeuw de oorzaak. In Rotterdam is vanochtend een man van 20 om het leven gekomen bij een schietpartij. Er zijn vier mensen aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer werd volgens Omroep Rijnmond nog gereanimeerd, maar hij overleed in het ziekenhuis. Over de achtergrond van de schietpartij is nog niets bekend. Belgische autoriteiten willen dat er binnen een paar uur een einde komt aan een illegale reef in Wallonië die sinds vrijdagavond bezig is. Op een verlaten boerderij ten noorden van Doornik hebben zich zo'n duizend feestgangers verzameld verzameld, meldt Omroep VRT. Onder hen zijn ook Nederlanders. Volgens de burgemeester waren er geen grote incidenten, maar is er wel overlast voor de buurt en het verkeer. Hij waarschuwt dat het feest vanmiddag om twee uur afgelopen moet zijn. Het weer een enkele bui, maar er is ook zon. Het wordt 12 tot 14 graden. Vanmiddag meer kans op een bui met mogelijk ook onweer of hagel.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 Summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you the best. I got that summertime, summertime sadness. So so summertime, summertime sadness. Got that electric tonight. Cruising down the coast, going about 90. the summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh. stars miss the sun in the morning sky. Later's better than never. Even if you're gone, I'm gonna drive. Drive. I got that summertime, summertime sadness. S -s summertime, summertime. before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you the best. I got that summer. welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En eh, we begonnen met een, eh, het thema is swing en dit swingt de pan uit natuurlijk. Als je denkt dit is Lana Del Rey, dan heb je het fout. Dit is namelijk Artificial Intelligence, AI. Het is gewoon AI, met AI gemaakt. Het is een interpretatie van Lana Del Rey als een klassieke jazz diva. En met het vleugje vintage glamour. En ja, de zwoele elegantie en haar eigen sound natuurlijk. Niks, eh, ja, dit, dat we dat in de Jasper kunnen draaien. AI-muziek, ongelooflijk. Maar goed, dat terzijde. We gaan mooie muziek draaien. En eh, dan tijd voor een, wat een echte opname is. Eh, Devil May Care. Dat is Diana Krall van I Look In Your Eyes. Dat is wel echt. happy as I can be. I've learned to love and to live, devil may care. No cares or woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give, devil may care. But when the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. realize what's past and gone. Live love today, let it come tomorrow with me. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how I live and I'll die. Devil may care things. That's how I'll take and I'll give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool thinks he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Learn come tomorrow, I may. Don't even stop for a sigh. It doesn't help if you cry. That's how i live and I'll die. Devil may care. Devil may care. Surely devil may care. Devil may care. natuurlijk eh, de ongelooflijke klanken van eh, eh, Lionel Hampton... met het mooie nummertje. Eens even kijken waar ik dat had staan. In I'm in the mood for swing. Nou ja, swing is eigenlijk het thema, de rode draad door deze uitzending. En hier zit ook weer voldoende swing in. En dan kom ik bij een zangeres, Turny Tierney Sutton. Hij heeft in 2024 een cd gemaakt, Good People. En daar zat een mooi nummertje Autumn Love. <clears throat> Ze deed dat samen met de San Gabriel 7. Eh, ja, dat is volgens mij een soort eh, een groepje van zeven muzikanten... die eh, vaak zangers, zangeressen begeleiden. Poets have often told me That love may arrive in April or May But maybe they hot an autumn morning where love said hello a glorious sweet September love in the fading sunset more dear after summer's lonely try. Ja, mooi nummertje van uh, Sutton. Eh, dan een groepje uit eh, Italië, waar ik regelmatig iets van draai. En dat is het volgende nummer van Papik, Tuca Tuka Dat stond op een grappige cd, kan ik me herinneren ooit. verschillende cd's uitgebracht. Er stond onder op de New Swing Club. Een cd uit 2019. Maar oorspronkelijk stond hij op de Restaurante Italiano Roma. Alleen al die naam. En dat cd'tje is trouwens ook een heel grappig cd'tje. Eh, Papik Tuka Tuka. Mi piaci sono fatta di te, mi piace. vintage jazz beat, zou ik bijna zeggen. Dus de echte swing zit hierin. Leuke muziek is dat, Papik. Eh, dan kom ik bij een film. Een film die heet Misty, wordt ooit eh, eh, gespeeld door eh, Clint Eastwood. En, en dan wordt hij eigenlijk gestalkt door een vrouw. Die, hij is dan disjockey en ze vragen iedere keer het nummer Play Misty for Me te draaien. En dat nummer Misty is in het jazz wel vaker gespeeld. Ik, ik zit te dubben welk ik zal draaien. Van Dean Burton of van Laufey. Ik laat, draai eerst een hele andere. Een soort uh, bluesy uitvoering door... Steve Turre. En eh, dat is een bluesy versie van Misty... met een heerlijke grommende uitvoering van Turre op gedempte trombone. Zeer, zeer, zeer de moeite waard. Eh, Steve Turre. Komt-ie. Misty. 3. 4... Thank you. a opname van Steve Turr. Het nummertje Misty. En dat komt van een cd In the Spur of the Moment. En als je denkt wie speelt de piano, dat was Ray Charles. Een nummer, het is allemaal opgenomen in 1957. Daar heb ik een hele tijd zitten dubben welke uitvoering van Misty zal draaien. Die is van Laufey, die is uit 2024. Maar ik heb toch gekozen voor de filmuitvoering. Eh, uitvoering en dat is uh, Dee Barton. Misty, het oorspronkelijke nummer is gecomponeerd door Errol Garner. clinging to a cloud I can't understand I get misty just hold might be the sound of your never knowing my rightful. toch Laufie. Ik had in het begin eh, eh, de, filmopname... ik had toch Errol Gardner zelf opgezet. Maar die was weer instrumentaal. Dus ik denk, ik moet hem toch switchen naar Laufie. Komt van een cd'tje Bewitched. En dat is cd 2024 van de IJslandse zangeres... Uh, eh, Laufie. Ze zingt vaak pop, maar ja, deze cd is eigenlijk allemaal jazz. Uh, mooie muziek. Dan kom ik bij iets Nederlands, een Nederlands product. En dat is Judy Honing heeft een uh, Peace Orchestra opgericht, zou ik zeggen. En daar ga ik ook iets van draaien. Juri Honing eh, en het nummertje van de Beatles, Imagine. Mooi nummer. Even kijken wie erop meespelen, dat zal ik ook nog even kijken. Juri Honing natuurlijk, de Noorsaxofoon. Tony Overwater, basgitaar of contrabas. Uh, Jordan Vroom, drums. Remy van Kesteren, harp en elektronica. En Ella Serina, gitaar. Juri Honing, bekend nummertje van de Beatles, Imagine. thank you dat was uh, Honing met zijn eh, Peace Orchestra. Eh, een mooi gezelschap en mooie muziek. Moeite waard. Ze is dit jaar 2025 alweer. gaan we terug naar de swing. En dan kom ik bij een bekende jazzmuzikant... genaamd Roy Roy Hargrove. En die heeft een, een cd uitgebracht in 2008, Air Food. En daar staat een mooi nummertje op, Strasbourg Saint-Denis. opname van de Roy Hargrove Quintet, Ear Air Food, een CD uit 2008, Straatsburg Saint-Denis. Eh, ik zag dat er op televisie allerlei films eh, gedraaid werden. Weer het hele eh, repertoire van James Bond films. En daar zit ook deze bij, A Few to a Kill. En dit past ook weer in het straatje van de swing. Dit is tape 5 met A Few to a Kill. places, the secret places, feel the chill. standing still First crystal tears Fall as snowflakes on your body First time in years To drench your skin After years of expensive education, a car full of books and anticipation. I'm an expert on Shakespeare, and that's a hell of a lot. But the world don't need scholars as much as I thought. I'll go traveling for a year, finding myself or start a career. I could work for the poor, and though I'm hungry for fame, we all seem so different, but we're just the same. Maybe I'll go to the gym so I don't get fat. On things more easy with a tight six pack knows the answers? Who do you trust? I can't even separate love from lust. Maybe I'll move back home and pay off my loans. Working nine to five, answering phones. Don't make me live for my Friday nights, drinking eight pints and getting in fights. you something. Maybe I'll just fall in love. That could solve it all. Philosophers say that that's enough. There's surely more. ain't the answer, nor is work. The truth eludes me, so much it hurts. But I'm still having fun, and I guess that's the key. I'm a 20 something, and I'll keep being me. Do da da da. do I'm a 20 something let me lie in. Leave me alone. I'm a 20 something. Ja, dat was eh, Jamie McCallum natuurlijk met 20 Something. En eh, ja, ook een lekker swingnummer natuurlijk. En dat was het thema van deze uitzending. En dan heb ik nog klaarstaan de Diva Jazz Orchestra. Dat is een Amerikaanse formatie waar heel veel bekende dames in zitten. En dit is de, van het cd Diva Swings Broadway, The Man I Love. Ja, dat was de Diva Jazz Orchestra. En je hoorde op bas eh, Noriko Ueda. Eh, een paar andere die ik wel redelijk ken, omdat ik daar wel cd's van heb. Dus Alexa Tarantino's eh, saxofoon, altsaxofoon. En Roxy Kos, uh, uh, tenorsaxofoon. verder ken ik ze niet allemaal. Maar zeker de bassiste, die heeft aardig meegespeeld op dit nummer. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz. ja, het zit er alweer op. Twee uurtjes swing. En ik hoop dat je dit leuk vond. Fijn dat je wilde luisteren. Bedankt daarvoor. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ga er nog op uit. Ik zie dat het nog steeds een beetje blauw is. Dus je kan nog op het strand wandelen. Eh, ik zou zeggen tot de volgende keer. We gaan eruit met de laatste cd van Sven Hammond.